4 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De voormalige voetbaltrainer Barry Benaal, de spil in een misbruiksschandaal in Engeland, is in het ziekenhuis opgenomen. Hij werd afgelopen vrijdag bewusteloos gevonden in een huis in Stevenage ten noorden van Londen heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Wat er met de 62-jarige Benel is gebeurd en hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Benel werkte onder meer als jeugdcoach voor de clubs Crew Alexandra, Manchester City en Stoke City. Hij is sinds 1994 drie keer veroordeeld voor misbruik. Zo kreeg hij in 1998 negen jaar cel voor het misbruiken van zes zeer jonge voetballers. De Britse eurosceptische partij UKIP heeft een nieuwe partijleider. Het is de oud-voorzitter van de partij Paul Nuttall. De zoektocht naar een nieuwe partijleider bij UKIP verliep rommelig. Na het vertrek van boegbeeld Nigel Farage werd een opvolger gekozen... die het na drie weken alweer voor gezien hield. Daarna was er een ander die goede kans maakte op het leiderschap... maar die verliet UKIP nadat hij door een partijgenoot het ziekenhuis was ingeslagen. Noetel roept nu op tot eenheid binnen de partij. Tennisser Robin Haanse moet getuigen in de rechtszaak over de moord op zakenman Koen Everink. De verdachte, tenniscoach Mark de J., wilde dat Haas als getuige wordt opgeroepen... en de rechtbank in Utrecht heeft daarmee ingestemd. De rechtbank heeft ook besloten dat de J. voorlopig vast blijft zitten. De tenniscoach ontkent dat hij Everink heeft vermoord. Tijdens de zitting zei hij dat hij hem met geen vinger heeft aangeraakt. De advocaat van Mark de J. vindt dat het Openbaar Ministerie leidt aan tunnelvisie. Everink werd in maart gevonden in zijn woning in Beeldhoven. Hij was doodgestoken. Nabestaanden van een man die omkwam op de beruchte spoorwegovergang in Winsum... beginnen een rechtszaak tegen ProRail, Arriva en de gemeente. Ze willen dat er meteen veiligheidsmaatregelen worden genomen. Twee jaar geleden kwam bij de spoorwegovergang ook iemand om. Vorige week ontspoorde op dezelfde plek in Winsum een trein... na een botsing met een melkwagen. 18 mensen raakten daarbij gewond. Het weer zonnig, droog, gaat op 4. Door de wind ligt de gevoelstemperatuur onder het vriespunt.